Vijf uur. Door alwegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Rotterdam een demonstratie tegen racistisch geweld in de Verenigde Staten en Europa. Het protest wordt gehouden op en rond de Erasmusbrug. initiatiefnemers wilden eerst bijeenkomen op het Schouwburgplein, maar daar is te weinig ruimte. Bij de Erasmusbrug kunnen ruim 4000 mensen bij elkaar staan die onderling genoeg afstand houden. Wordt gehandhaafd als deelnemers zich niet aan de regels houden, zegt burgemeester Abu Taleb. Er liggen nog 116 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 38 minder dan gisteren. Er liggen nu ook geen patiënten meer in Duitsland op de IC... meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het aantal coronapatiënten op andere afdelingen daalde met 20 naar 496. Meer flexwerkers die door de coronacrisis geen werk meer hebben... kunnen een uitkering krijgen. Maar het bedrag wordt lager. Flexwerkers moesten eigenlijk aantonen dat ze in februari 500 euro of meer hadden verdiend. Dat wordt 400 euro. De verwachting is dat zo bijvoorbeeld meer studenten voor een uitkering in aanmerking komen. De hoogte van de uitkering gaat met 50 euro omlaag naar 550 euro. Eind deze maand zijn er voldoende mondkapjes en andere beschermingsmiddelen in Nederland... om een eventuele tweede coronagolf op te vangen. Dat zegt het landelijk consortium Hulpmiddelen. Zorginstellingen kunnen bij het consortium inkopen... maar veel ziekenhuizen en verpleeghuizen kopen inmiddels ook weer bij hun eigen leveranciers. Het omstreden slachthuis Abattoir in Drachten is failliet. Vorig jaar raakte het bedrijf in opspraak omdat de eigenaar een dierenarts van de NVWA had mishandeld. Daarop werd de vergunning tijdelijk ingetrokken en kreeg de eigenaar een boete en een werkstraf. Het weer vanuit het westen steeds meer bewolking. 18 graden aan de kust, 26 in het binnenland. Morgen bewolkt en wat regen. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan een paar korte files in de regio, zoals op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn bij Rijnzaterwoude. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de N242 Middenmeer Alkmaar bij industrieterrein Boekelermeer 10 minuten tijdverlies. En op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland ook 5 minuten oponthoud.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 Never knock get till you try. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas hating. and titties. out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. I like them.